10 uur. Juri Stubenitski met het NOS. Aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot zeker 80. Er zijn zo'n 350 gewonden. Een autobom ontplofte in een wijk waar veel ambassades staan. De bomauto ontplofte voor de Duitse ambassade. Een zwaar bewaakt gebouw met muren eromheen. Het is onduidelijk of dat ook het doelwit was. De aanslag was tijdens de ochtendspits. In Marokko zijn gisteravond weer duizenden mensen de straat op gegaan om de vrijlating van een activist te eisen. Het gaat om Nasser Zefzefi. Hij leidt de protesten tegen de onderdrukking, werkloosheid en corruptie in het Rifgebied in het noorden van Marokko. Hij werd maandag opgepakt. Hoogopgeleiden stoppen veel vaker met roken dan laagopgeleiden, meldt het CBS. Sinds 1990 is het aantal hoogopgeleide rokers bijna gehalveerd. Van de laagopgeleiden stopte maar een kwart. Onder hen zijn ook meer dagelijkse rokers en meer zware rokers... die meer dan 20 sigaretten per dag opsteken. Veel koolmonoxidemelders deugen niet. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht er 29. Bij acht melders gaat geen alarm af als het dodelijke reukloze gas in de ruimte is. En sommige melders gaan niet meer uit als de lucht weer schoon is. De melders waar het om gaat mogen niet meer worden verkocht. Europarlementariërs moeten verantwoording afleggen over de onkostenvergoeding die ze krijgen. Dat vindt de anticorruptieorganisatie Transparency International. Die noemt de huidige regeling onhoudbaar. Europarlementariërs krijgen bovenop hun salaris 4300 euro per maand voor onkosten, zoals een kantoor in eigen land. Maar ze hoeven die uitgaven niet te verantwoorden. Transparency International zegt dat de Europarlementariërs op zijn minst bonnetjes moeten inleveren en het liefst een externe accountant moeten inhuren om de besteding van het geld te controleren.